Wang deed zijn uitspraken na gesprekken in Egypte... met zijn Egyptische ambtgenoot en de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Hij zei dat de oorlog in Gaza enorm veel slachtoffers maakt onder onschuldige burgers... en tot ernstige humanitaire rampen leidt. Verder maakte de minister bekend dat China aan Gaza een derde pakket aan humanitaire noodhulp toekent. Het Israëlische leger heeft gisteren bij drie afzonderlijke incidenten vijf Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever, bevestigen bronnen aan beide zijden. Het waren vooral tieners. Volgens Israël braken twee jongens in een auto door een controlepost bij Hebron en openden het vuur. Ze kwamen om het leven toen militairen terugschoten. Bij een ander incident zouden twee tieners zijn gedood... nadat ze een explosief hadden gegooid naar militairen op een militaire basis in de buurt van Ramallah. En in een vluchtelingenkamp vlakbij de stad Jericho... doden Israëlische militairen een jongen toen ze het kamp afkamden op zoek naar een gezochte man. In Nederland groeit de ongelijkheid. Net als in de rest van de wereld staat in het jaarlijkse rapport van Oxfam Novib. Om die scheefgroei tegen te gaan moeten de extreem rijken volgens Oxfam extra worden belast. Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld, onder wie Elon Musk, Bernard Arnault en Jeff Bezos, is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden. De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maand salaris op achteruit gegaan.